Door Megens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het schrappen in 2027 van de zogeheten salderingsregeling. Daarmee mogen eigenaren van zonnepanelen de energie die ze aan het net leveren... aftrekken van de energie die ze afnemen. Lang was onzeker wat er met de regeling zou gebeuren. Een wet van het vorige kabinet om hem geleidelijk af te bouwen... werd begin dit jaar in de Eerste Kamer nog weggestemd. Onder meer door de onzekerheid rond de regeling is de vraag naar zonnepanelen afgenomen...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 Daarna volgde een inspectie door de NVWA en werd een waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels heeft de houder een deel van zijn schapen beschermd. Vinicius Junior is voor het eerst gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Dat gebeurde op het FIFA-prijzengala in Doha. Bij de verkiezing mochten journalisten, bondscoaches en de aanvoerders van de nationale ploegen stemmen. Vinicius won dit jaar met Real Madrid de Champions League en de landstitel. Bij de vrouwen is, net als vorig jaar, Aitana Bonmati van FC Barcelona uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld.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 Happy holidays. Misschien is het nog niet zo ver voor u. U moet nog werken, eh, nog een, nog een week of anderhalve week. Maar dan is het eindelijk zover. Kunnen we genieten van een paar heerlijke kerstdagen. Wat ik wel allemaal eh, toewens natuurlijk. lichtpuntjes, luisteraars. Je hoeft ze niet te zoeken. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Maar nogmaals, je hoeft ze niet te zoeken. Soms dan kan jij zo'n lichtpuntje zijn. Sayer, When I Need You. Eh, ik kom meteen eh, toe, luisteraars, aan mijn eerste verzoekje.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 Nou, helemaal in de kerstsfeer. En daar hou ik van, luisteraars. We gaan eh, verder met een eh, vrij onbekend werkje van niemand minder dan Art Garfunkel. En het heet Woyaya. Mary, did you know? Ja, dan gaan ze gaan weer opnieuw beginnen. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Ik ga... Uh, uh, ga ik eventjes op, eh, op pauze zetten. Want die, ja, die waren zo enthousiast. Die gingen gewoon door met zingen. Dat is even niet de bedoeling. we gaan luisteren naar Art Garfunkel met Wajoya. Vrij onbekend nummer. Het komt van het album Angel Claire van Art Garfunkel. We are gone. Luister naar tussen App en Vloed. Tot middernacht ben ik bij u met uh, mooie easy listening muziek. En het is geen masquerade. wel. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade. no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way. We're lost in this masquerade. Carpenters dus met uh, Masquerade. Een had je. De volgende is eh, voor mijn eh, zoon Sander. Die is fan van de Bee Gees, maar ook van Barbara Streisand. En die combinatie, daar maakt hij zich dan schuldig aan. Guilty. Goeie keuze, zoon. heb Neil Diamond gevraagd ook iets eh, te zingen over Drummer Boy. Our born king to see, bam bam bam bam. Our finest gifts we bring, bam bam bam bam. Ram bam bam bam, ram bam bam bam. So to honor him, baram bam bam bam. When we come. bam bam bam, ram, bam bam bam, rum bam bam bam. Shall I play for you? Param bam bam bam. On my drum. sen lämkel time param pam pam pam I played my drum for him param pam pam pam I played my best for him param pam pam pam rum pam pam bum bum bum. Then he smiled at me, ba dum bum bum bum. He and my drum. mooiere uitvoeringen van Little Drummer Boy. Uh, mooi kerstnummer natuurlijk. Neil Diamond was dat, luisteraars. Dit is Venice. Met Ashes in the Snow. I'll be here come winter When the cold winds blow We'll watch the geese together to see which way they go. And I won't have to tell you, then I'm sure you'll know. My love will be as plain as the ashes in the snow. I'll be here beside you when the grass is gone be songs and stories We'll tell and you'll know My love will be as plain As the ashes in the snow Ashes in the snow Ashes in the snow My love will be as plain As the ashes in the snow you when flowers are fast asleep, when perfumes of the meadow. Perfumes of the meadow no longer haunt the sheep. My kiss will surely tell you that I still love you so. My love will be as plain as the ashes in the snow. Een witte kerst, dat zit er hier in eh, Nederland helaas niet in. Heb ik gisteren eh, in het, eh, het weerbericht van uh, Buienradar, meen ik, mogen vernemen. Ja, kom maar janken. Nou, dat nou, valt van mee. Had wel leuk geweest, een witte kerst, maar helaas, luisteraars, het komt er niet van. Wat er wel van komt, is dat Alan Jackson voor ons gaat zingen. Let It Be Christmas. Een man met een geweldige stem. Ik ben er sinds kort fan van. Maar dat komt omdat ik hem sinds kort pas heb leren kennen. Alan Jackson. Let It Be Christmas. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. the gold and the silver, the green and the red Christmas everywhere. In the smiles of all children asleep in their beds, in the eyes of young babies, their first fall snow. Elderly's memories that never grow old. Let it be Christmas everywhere. Let heaven there be songs that we sing and the gifts that we bring. Christmas everywhere. In what this day means and what we believe from the sandy white beaches where blue water rolls, snow covered mountains and valleys below. It Be Christmas. Alan Jackson, prachtig nummer vind ik zelf. En deze is uh, nog even voor, uh, voor Sander Duif. Sander, voor jou. Chicago. Wish you were here. knows when I'm awake. way, you're on my mind. op een koude, heldere nacht werd een arm klein kind geboren daar. Een koning lang verwacht. Wij herders op het veld die nacht bij het licht van een nieuwe ster. Woorden een koor van hemelhoog, muziek zo vreemd, zo ver. Christus komst, de mensheid want hij is een van ons. Het in een stal in Bethlehem, waar een stralend licht ons bracht, te midden van de dieren daar zag ik hem die nacht. Maria droeg hem in haar schoot en nu lag hij in het stro. Dit kind dat hoop en liefde bracht, begon zijn leven zo. jammer dat Rob niet meer kan optreden. Fantastische zanger. Eh, warme stem. En, eh, eh, een alternatieve, voor mij een alternatieve versie van, ja, van dit mooie kerstlied.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 The mood is right having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. het volgende nummer is eigenlijk ook een kerstliedje. Komt uit de jaren 60, wordt eh, gespeeld door Creedence Clearwater Revival. En eh, ik ga hem even voor mijn zoon Sander. En eh, ja, Creedence, die zingen een kerstlied. En waarom is het nou een kerstlied? Nou, omdat we hier altijd natte kerst hebben. We hebben altijd kerst met regen. Nou, dan, dan past dit nummer van Creedence daar prima bij. komt daar eens weer reclame tussendoor. Dat moet ik helemaal niet hebben. Verdorie, verdorie, verdorie, verdorie. Nog eens een toezeg. Hoe is het toch onmogelijk? Nou, dit is geen reclame. Oh, dit is geen reclame. Het hoort er gewoon bij.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 Er zit nog muien tussendoor. Dan word ik meegetrokken naar, eh, naar het midden van de zee. Dan moet ik nog uitkijken dat ik niet... Eh, verzuip, luisteraars. Nee, ga ik niet doen hoor. begint al aardig op kerst te lijken hier in de studio trouwens.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 Ja, luisteraars, eh, we zijn allemaal maar stofjes in de wind. En met dat nummer ga ik eh, het eerste uur van Tussen App en eindigen. Kom nog een vol uur bij u terug, dus blijf naar me luisteren. Kansas. Dust in the wind. stofjes in de wind, das in de wind. Kansas. En daarmee sluit ik uur 1 af. Ik zei het net al, luisteraars, van eh, tussen app en vloed. Maar eh, het blijft nog steeds app en vloed, hoor. De zee gaat constant eh, gebukt onder de invloed van de maan. En af en toe is het vloed, en af en toe is het springvloed, en af en toe is het app. En nu is het tijd voor het nieuws van 11 uur.